Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse industrie nam de omzet toe, meldt het CBS. Er is vooral groei in de chemische en aardoliesector... en in de farmaceutische, rubber- en kunststofindustrie. De tabaksindustrie kromp het afgelopen kwartaal met ruim 5 procent. Drankenproducenten deden het beter met een omzetgroei van ruim 18 procent. Volgens het CBS hebben bedrijven wel steeds meer last van een tekort aan personeel. Begin juli zei 21 procent dat ze daardoor worden gehinderd. Een jaar eerder was dat nog 14 procent. Het station van Tilburg is aan het eind van de avond bijna twee uur lang ontruimd geweest na een bommelding. Die kwam rond tien uur binnen. Een arrestatieteam haalde vier verdachte mannen uit een trein. Rond middernacht werd het station van Tilburg weer vrijgegeven. President Ghani van Afghanistan heeft de Taliban opgeroepen tot een staakt het vuren. Vandaag en morgen is het offerfeest en dan legt het regeringsleger de wapens neer als de Taliban dat ook doen. Ghani hoopt de Taliban zover te krijgen dat het staakt het vuren kan worden verlengd tot 20 november, de geboortedag van de profeet Mohammed. dat zou betekenen dat het dan ook tijdens de verkiezingen in oktober rustig is. Ghani zei ook dat het aanbod niet geldt voor de strijd in Afghanistan tegen IS. Een vrouw die gisteravond van een cruiseschip in de Adriatische Zee viel... is na tien uur levend gevonden door de kustwacht van Kroatië. De Britse lijkt helemaal in orde, maar ze is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht denkt dat de vrouw het heeft kunnen overleven... door de hoge temperatuur van het zeewater. Kiki Bertens heeft het tennistoernooi van Cincinnati op haar naam geschreven. In de finale versloeg ze de Roemeense nummer 1 van de wereld, Simona Halep, in drie sets. Door haar overwinning stijgt Bertens op de wereldranglijst naar de dertiende plaats.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 van ZFM. Alone in the dark flower you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Shout! Right on. You see, this cat chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef?